Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Op de A76 bij Heerden is mogelijk een man uit een busje gesprongen of gegooid. De politie kreeg afgelopen middag een melding dat op de snelweg een gewonde man liep... en zag hem inderdaad met een bloedende hoofdwond bij knooppunt ten Essen. De Roemeen is naar het ziekenhuis gebracht. Vijf Roemenen die verderop in een busje zaten te wachten... zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid. De politie vraagt getuigen om zich te melden. De nieuwe leider van de pro-Russische rebellen in Donetsk wil een staakt het vuren met het Oekraïense leger. Hij zei bereid te zijn de gevechten te staken om te voorkomen dat de humanitaire ramp in Oost-Oekraïne verder uit de hand loopt. Een andere rebellenleider meldde eerder op de dag dat het Oekraïense leger Donetsk volledig heeft omsingeld. Onderzoekers in het rampgebied van vlucht MH17 hebben in zes dagen in totaal 20 uur gezocht. Volgens het team is een belangrijk gebied met veel stoffelijke resten en wrakstukken zorgvuldig doorzocht. Op plekken die nog niet zijn bekeken liggen waarschijnlijk geen stoffelijke resten. Er zijn nog eens 42 slachtoffers geïdentificeerd. De helft van hen is Nederlander. In totaal is nu van 65 slachtoffers de identiteit bekend. FC Dordrecht is een rentree in de eredivisie goed begonnen. Uit tegen Heerenveen werd het 2-1... De andere nieuwkomer, Excelsior, speelde in Breda gelijk tegen NAC. Het werd daar 1-1. En dat was ook de eindstand in Leeuwarden bij Cambuur tegen Twente. AZ won uit bij Heracles met 3-0. Het weer. De wind neemt verder af, het is wisselend bewolkt en het koelt af naar zo'n 15 graden. De ochtend begint met wat buien, daarna is het even droog...